heeft in hoger beroep 12 jaar cel en tbs gekregen. Dat is dezelfde straf die de rechtbank hem vorig jaar oplegde. De man schoot in juli 2008 in Amstelveen de hoofdagent dood... toen hij hem aanhield omdat hij in zijn auto zwalkend over de weg reed. De agenten was op weg naar haar nachtdienst en nog niet in uniform. Ze werd vrijwel meteen doodgeschoten. Bij de behandeling voor de rechtbank eist het OM 18 jaar cel... omdat gesteld werd dat man kon weten dat hij op een agent schoot. Voor het Hof erkende het OM nu dat dat niet kon worden bewezen. De drugsoverlast in Bergen op Zoom en Roosendaal is fors afgenomen sinds de sluiting van de coffeeshops in september vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de twee steden. Het aantal drugstoeristen is in beide steden gedaald tot minder dan duizend per week. Voor september waren dat er elke week nog zo'n 13.000. De overlast heeft zich nauwelijks verplaatst naar omliggende gemeenten. In Breda en Etteleur zijn wel veel meer buitenlandse drugsklanten gesignaleerd, maar dat heeft niet veel extra problemen opgeleverd. Ook de illegale handel is niet toegenomen, maar juist iets gedaald. Uiterlijk in april 2013 mogen vliegtuigpassagiers in de Europese Unie weer vloeistoffen meenemen in hun handbagage. Op alle luchthavens komt apparatuur om bagage op gevaarlijke vloeistoffen te controleren. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Sinds november 2006 geldt er een verbod op het meenemen van vloeistoffen in verpakkingen groter dan 100 milliliter. Dat gebeurde nadat in Engeland in augustus van het jaar terreuraanslagen met vloeistoffen waren voorkomen. Het vloeistofverbod geldt als een van de grootste ergernissen van vliegtuigpassagiers. Het weer zonnig en warm. Aan zee is het 23 graden. In het zuidoosten plaatselijk 27. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond buien. Koninginnedag begint bewolkt. In de middag opklaringen met zon en 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie?